7 uur. Juri Stubenitski met Duitse tanks koopt. De ministers Helen en Roosentaal zeggen dat het niet goed is voor de relatie met Indonesië. Nederland hoopte zo'n 200 miljoen euro te verdienen met de verkoop van 80 Leopard tanks. Indonesië kiest voor Duitse tanks omdat Duitsland meer zekerheid biedt over het aantal en de levertijd. In de Verenigde Staten is de grootste schikking uit de geschiedenis getroffen in een rechtszaak tegen een farmaceutisch bedrijf. Het Britse GlaxoSmithKline betaalt 2,4 miljard euro om onder een rechtszaak uit te komen. Het bedrijf heeft het publiek misleid door te liegen in advertenties en kocht artsen om met snoepreisjes zodat ze medicijnen van Glaxo voorschreven. Het geweld in Syrië escaleert verder als de wapenleveranties aan het regime en de opstandelingen doorgaan. Dat zegt de mensenrechtenchef van de VN. Het regime van president Assad zou worden bewapend door Rusland en Iran en de opstandelingen door Saudi-Arabië en Qatar. De VN-mensenrechtenchef wil verder dat het internationaal strafhof zich buigt over het conflict in Syrië. Op Puerto Rico is een tweede man opgepakt voor de dood van een Nederlandse jongen van 17. Die werd ruim een week geleden neergeschoten toen hij in zijn auto door de twee mannen werd overvallen. De man van 21 die nu is opgepakt zou de trekker hebben overgehaald. De postcode kanje van 16,7 miljoen euro is gevallen in het dorpje Zenderen in Overijssel op de postcode 7625. Vrijdag wordt bekend wie de grootste prijzen hebben gewonnen... De hoofdprijs van ruim 11 miljoen euro valt op één specifieke postcode. De andere deelnemers in Zenderen verdelen 5,5 miljoen euro. Er wonen ongeveer 1400 mensen in het dorpje bij Almelo. Het weer in het westen bewolkt en mogelijk wat regen. Vooral in het oosten vanochtend zon, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken en enkele buien. Voor 21 tot 24 graden. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Sloten 3 kilometer. Er ligt een verkeersbord op de weg. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A7 Hoorn-Zaandam voor de afrit Wormer 3 kilometer. Op de A8 Zaandam-Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto.